Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de parlementsverkiezingen in de Spaanse regio Catalonië... hebben de separatisten geen meerderheid behaald. De socialistische partij PSC is de grootste geworden. Met bijna alle stemmen geteld staan de socialisten op 42 van de 135 zetels. De pro-onafhankelijkheidspartij werd tweede. De uitslag is een grote teleurstelling voor de partijen die willen dat Catalonië onafhankelijk wordt. De PSC is namelijk voor een verenigd Spanje. Er komt een tweede vaccin tegen het blauwtongvirus, meldt ANP. Halverwege juni kunnen er waarschijnlijk 1,3 miljoen prikken geleverd worden. In april werd een eerste vaccin tegen blauwtong goedgekeurd. Daarmee zijn al schapen ingeënt blauwtong moet ook vorig najaar na zo'n 15 jaar weer op in Nederland. Kleine muggen dragen het virus over op koeien, schapen en geiten. Die krijgen last van koorts, stijve poten, een opgezwollen tong en ontsteking aan de hoeven. Vorig jaar gingen 40.000 schapen dood door blauwtong. De Netflix-serie Top Boy heeft twee BAFTA TV Awards gewonnen. Dat zijn de belangrijkste Britse tv-prijzen. Boy gaat over een groep drugsdealers in Londen en won in de categorie drama. Actrice Jasmine Jobson kreeg een award voor haar ondersteunende rol. Ook de BBC-misdaadserie Happy Valley won meerdere prijzen. Eentje voor het meest memorabele moment in een aflevering. En Sarah Lancashire werd bekroond tot beste actrice. De Britse prins William verscheen bij de Befte uitreiking onverwacht in een video. Hij feliciteerde actrice Fluya Bella Benjamin met de zogeheten Fellowship Award. Dat is de meest prestigieuze prijs in de Britse tv-wereld. Het weer wisselend bewolkt en droog. Het koelt af naar een graad of 13. De komende dag begint met zon, later kans op buien en lokaal ook hagel en onweer.